4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet houdt dit jaar rekening met een historisch hoog begrotingstekort van 92 miljard euro. En dat is 11,8 procent van het bruto binnenlands product, staat in de voorjaarsnota. Vorig jaar hield minister Hoekstra nog 14 miljard euro over. Volgens de Europese begrotingsregels mag het tekort niet oplopen boven de 3 procent. Maar vanwege de coronacrisis is afgesproken dat de grens nu mag worden overschreden. Het tekort is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo hoog geweest. Er zijn 123 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het RIVM. Het zijn minder nieuwe patiënten dan gisteren werden gemeld. Dat waren er 137. Het dodental is volgens het RIVM gestegen met 112. Gisteren met 123. In Rotterdam is een dakloze vrouw veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf... omdat ze herhaaldelijk geen anderhalve meter afstand tot anderen bewaarde. De vrouw van 37 was al verschillende keren gewaarschuwd door de politie. Ze werd via snelrecht veroordeeld. Eerder had ze al een contactverbod opgelegd gekregen. NS gaat samen met de TU Delft onderzoeken of reizigers door de coronacrisis anders zijn gaan reizen en anders aankijken tegen thuiswerken en de keuze tussen auto en openbaar vervoer. Verder wordt gepeild wat mensen vinden van een app waarmee ze zich voortaan zouden moeten aanmelden bij het openbaar vervoer. En zanger Dries Holte is overleden. Hij werd bekend als de helft van het duo Sandra en Andres met Sandra Remer. Ze hadden veel hits in de jaren 70 en in 1972 deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival en werden vierde. Later vormde Andres nog een duo met Rosie. Dries Holte is 84 jaar geworden. Het weer vanuit het noorden bewolking.